Gert Kluk met het NOS Journaal. had vanwege een dodelijk ongeluk in Loosdrecht niet ontslaan. Volgens de rechter betekent het extreem gevaarlijke rijgedrag van de man niet dat hij geen piloot meer kan zijn. De man kreeg een taakstraf van 100 uur en een rijontzegging van een jaar. Zijn vader, die meedeed aan de straatrace en die het dodelijke ongeluk veroorzaakte, kreeg vier jaar cel. Een man die gisterochtend met de auto in het water belandde bij attractiepark Duinrel in Wassenaar is overleden. Een andere inzittende overleed gisterochtend al in het ziekenhuis. Het derde slachtoffer, vermoedelijk de bestuurder, is aangehouden. De mannen woonden tijdelijk op het vakantiepark. In de winter verhuurt Tuinrel de huisjes aan mensen die werken in de buurt. Unilever dreigt te stoppen met adverteren op onder meer Facebook en YouTube. Het concern wil geen reclame maken op platforms die kinderen onvoldoende beschermen en haat verspreiden. Unilever is een van de grootste adverteerders ter wereld en heeft een reclamebudget van 7,7 miljard euro. Een transportonderneming uit Hoge Zand wil in de weekenden internationale chauffeurs in de hal van het bedrijf laten overnachten. Internationale chauffeurs zijn verplicht minimaal eens in de twee weken 45 uur te rusten. Dat mag niet meer in de cabine. Transport en Logistiek Nederland zegt dat er weinig plekken zijn waar de chauffeur veilig kan overnachten met zicht op zijn lading. Het is nog niet duidelijk hoe de 6000 schademeldingen worden afgehandeld die voor 31 maart 2017 zijn binnengekomen. Het gaat om bevingsschade die het gevolg is van de gaswinning. Op 1 juli moet de klus geklaard zijn, maar het plan van aanpak is nog niet klaar. Minister Wiebes zei vorige week dat het hem niet uitmaakt hoe de NAM de schade vergoedt, als het maar gebeurt. In Afghanistan zijn 16 leden van een Afghaanse overheidsmilitie gedood door een collega. Later bleek dat de collega van de Taliban was. De man zou na de moordpartij ook wapens en munitie hebben buitgemaakt. Het was juist de taak van de Afghaanse militie om in de Taliban te infiltreren. Het weer, wolkenvelden trekken over het land, ook wat zon. Vooral in de noordelijke helft van het land kan nog een winterse bui vallen.